van 4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Indonesische vuurwerkfabriek waar vorige maand 49 doden vielen bij een brand... werkten drie keer zoveel mensen als toegestaan. Dat blijkt uit het politieonderzoek. Volgens de Indonesische politie waren er totaal geen veiligheidsmaatregelen genomen... terwijl er gewerkt werd met explosieven. Zo was er maar één uitgang en één brandblusser. Het vuur ontstond door een overspringende vonk bij laswerkzaamheden. De eigenaar en de directeur van de fabriek in Jakarta zijn direct na de brand aangehouden. Advocaat Richard Korver, die de ouders van de slachtoffers van Robert M. bijstaat... vindt dat justitie heeft gefaald bij het toezicht op M. De pedofiel had zowel Korver als de Volkskrant vanuit de gevangenis een brief gestuurd... met excuses voor het kindermisbruik. De Volkskrant stuurde daarop twee journalisten langs. Korver vindt het onbegrijpelijk dat de brief de gevangenis kon verlaten en dat er journalisten op bezoek mochten komen. Justitie moet namelijk toestemming geven voor contact met de media. Minister Dekker zegt dat het toezicht op Robert M. inmiddels is aangescherpt. In het calamiteitenhospitaal in Utrecht is een grote rampenoefening gehouden. Er werd een gasexplosie elders in het ziekenhuiscomplex nagespeeld... waarbij ook een computersysteem uitviel. Het calamiteitenhospitaal is gevestigd in het UMC... en moet binnen een half uur 200 bedden, drie operatiekamers... en een intensive care in gebruik kunnen nemen. De laatste keer dat het noodziekenhuis werd gebruikt was in 2015... toen het VU Medisch Centrum in Amsterdam moest worden ontruimd... vanwege een gesprongen waterleiding. De twee mannen die gisteren dood werden gevonden in een achtertuin in Kaatsheuvel... zijn overleden door het inademen van koolmonoxide. Die kwam vrij in een amfetaminelab in de garage, zegt de politie na onderzoek. De mannen van 48 overleden ter plekke. Twee anderen die in het pand waren, een man en een vrouw... werden naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De man is aangehouden en zit vast voor verhoor. Het weer, er trekken buien het land over. Het blijft vanavond wisselvallig. Morgen vallen de meeste buien in de kustprovincies, maar er is ook ruimte voor de zon. En het wordt met 10 graden een stuk frisser dan vandaag. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Bij Den Haag staat een file door werkzaamheden op de N211 bij Wateringen richting Hoek van Holland.